Bij aardverschuivingen in het noorden van China zijn zeker 65 mensen omgekomen. Uitzonderlijk zware regen veroorzaakt al weken overstromingen en aardverschuivingen in grote delen van het land. Het natuurgeweld heeft al aan meer dan 1400 mensen het leven gekost en veel Chinezen worden nog vermist. Tienduizenden huizen zijn weggespoeld of zwaar beschadigd door water- en modderstromen. De nieuwe Colombiaanse president Santos wil de strijd tegen de vark onverminderd voortzetten. Dat zei hij bij zijn inauguratie in de hoofdstad Bogota. Ook wil hij de relatie met de buurlanden Venezuela en Ecuador verbeteren. Beide landen hebben de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. President Chavez van Venezuela zei dat hij Santos binnenkort graag wil ontmoeten. Op een markt in de Iraakse stad Basra zijn bij een explosie zeker 20 mensen omgekomen. Meer dan 100 anderen raakten gewond. Een stroomgenerator ontplofte op een drukke markt in het centrum. Het is onduidelijk of het om een ongeluk of een aanslag gaat. Basra in het zuiden van Irak is een belangrijke doorvoerhaven voor olie. In Finland is tijdens de finale van het wereldkampioenschap sauna zitten een dode gevallen. Het slachtoffer uit Rusland zat met een andere finalist in de sauna toen beide mannen onwel werden. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht waar de Rus overleed. Het WK sauna zitten wordt sinds 1999 gehouden. Deelnemers moeten zo lang mogelijk blijven zitten in een sauna van 110 graden. Astronauten van het internationale ruimtestation ISS zijn er niet in geslaagd om de problemen met het koelsysteem te verhelpen. Tijdens een acht uur durende ruimtewandeling is aan de buitenkant een kapotte pomp losgemaakt, maar het lukte niet die te vervangen door een nieuwe. Het koelsysteem viel vorige week uit. De situatie is niet levensbedreigend omdat een ander koelsysteem nog wel werkt. Het weer, in het noorden enkele buien, lokaal is er kans op mistbanken. Overdag wisselend bewolkt met vooral in het binnenland enkele buien met onweer.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 Om da bocca se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you. Papà l'americano. ZFM Zandvoort. dietro gli steccati degli organi suon. Sto pensando a te. Oh yeah, sto pensando a noi. internet. www.zfmzandvoort.nl head onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. that's cool with me, cool, girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party. Cause tonight we're going all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shake it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in there looking to fight. Trying to mess dance up. Cause we all came in a party tonight. Party on. We all came here to party. drinks don't six in the morning. Then on to the after party.